uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De zorgsector wil pas verder praten met het kabinet over een zorgakkoord... als de bezuinigingen van ruim 300 miljoen van tafel zijn. Het overleg zit nu muurvast. Eerder stapte de gemeente al uit het overleg. Het kabinet wil geld bij de zorgsector weghalen... om een gat in de onderwijsbegroting te dichten. Maar dat geld is volgens de sector hard nodig voor opleidingen... en het aantrekken van nieuwe verpleegkundigen. De Amerikaanse justitie heeft twee Iraanse mannen aangeklaagd... voor een dodelijke droneaanval in Jordanië. Daarbij kwamen drie Amerikaanse militairen om het leven... en raakten bijna 50 militairen gewond. Een militie die wordt gesteund door Iran... zat waarschijnlijk achter de aanval begin dit jaar. Volgens de Amerikaanse aanklager hebben de mannen Amerikaanse technologie geleverd. Die werd gebruikt in de drones. En daardoor werden ze niet door eigen troepen uit de lucht geschoten. De twee mannen zijn aangeklaagd voor het schenden van de exportwet... en het verlenen van steun aan een terroristische organisatie. In Canada is de minister van Financiën opgestapt. Chrystia Freeland kon het niet eens worden met premier Trudeau... over de aanpak van komende handelstarieven van de Verenigde Staten. De VS wil een exporttarief van 25% gaan instellen. om dat aan te pakken wil Trudeau investeren in de economie... terwijl Freeland juist pleitte voor bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Premier Trudeau is steeds minder populair, ook onder leden van zijn eigen partij. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel slachtoffers de orkaan op het eiland Mayotte heeft veroorzaakt. Franse president Macron brengt de komende dagen een bezoek aan het eiland in de Indische Oceaan. Het kan nog dagen duren voor duidelijk is hoeveel doden en gewonden er zijn. Er wordt gesproken van honderden en mogelijk zelfs duizend doden. Frankrijk heeft honderden hulpverleners gestuurd. President Macron heeft een periode van nationale rouw aangekondigd. Het weer in het westen af en toe wat opklaringen bij een graad of 6.